De toelatingstest bestaat onder meer uit 500 meter roeien... push-ups, sit-ups en 1600 meter hardlopen. Na aanbevelingen van de Vrije Universiteit voert de politieacademie wijzigingen door. Zo mogen deelnemers bij het hardlopen bijvoorbeeld kiezen of ze dat op een loopband doen of buiten. En wordt de uitvoering van de sit-up overal hetzelfde. De man onder wiens verantwoordelijkheid fouten werden gemaakt bij de behandeling van Michael P. in de gevangenis in Vught is sinds kort bestuurder bij de organisatie die patiënten behandelt in de psychiatrische kliniek in Den Dolder. De Telegraaf heeft dat ontdekt. In de kliniek in Den Dolder verbleef P. toen hij Anne Faber vermoordde. De behandeling van P. in Vught en in Den Dolder schoot ernstig tekort, bleek in maart uit een rapport. Vannacht was het relatief rustig in Israël en de Gazastrook. In de tweede helft van de nacht bleef het luchtalarm in Israël stil... en werden geen militaire aanvallen in Gaza gemeld. Volgens Palestijnse bronnen is er vanmorgen vroeg een wapenstilstand ingegaan. Het Israëlische leger heeft dat nog niet bevestigd. Hamas-leider Haniyeh zei gisteravond dat hij bereid was tot een staakt het vuren... als Israël zich daar ook aan zou houden. Vliegtuigbouwer Boeing wist al ruim een jaar voordat een toestel van het type 737 MAX neerstortte van een probleem met een waarschuwingslampje in de cockpit. Uit intern onderzoek kwam naar voren dat het euvel niet gevaarlijk was voor de veiligheid. Bij de crashes met 737 MAX toestellen in Indonesië en Ethiopië speelde vermoedelijk een softwareprobleem een rol. Het weer, vooral vanochtend zon, maar ook wolkenvelden met enkele buien. Er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en het wordt hooguit 11 graden.